12 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Burgemeester Van der Laan hoefde geen rekening te houden met de tegenstanders van Zwarte Piet. Dat zegt de Raad van State in een uitspraak over de Sinterklaastocht in Amsterdam vorig jaar. Van der Laan hoeft van de Raad van State alleen te kijken naar de openbare orde en de veiligheid. Eerder had de rechtbank in Amsterdam bepaald dat burgemeester Van der Laan de evenementenvergunning opnieuw moest bekijken en meer aandacht had moeten besteden aan de belangen van de tegenstanders. De burgemeester was tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan. De Hedwigepolder in Zeeland mag onder water worden gezet. De bezwaren tegen ontpoldering zijn ongegrond verklaard door de Raad van State. Het Rijk en de provincie Zeeland willen de polder weer onder water zetten... waardoor bijna 300 hectare landbouwgrond weer natuurgebied wordt. Dat heeft Nederland met België afgesproken... als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Onder meer de eigenaar van de Hedwigepolder en de stichting Red Onze Polders hadden bezwaar gemaakt. Op de Palestijnse Westoever is een moskee door een brandbom getroffen. Volgens Palestijnen zitten Joodse kolonisten achter de aanslag. Ook in Noord-Israël was een aanslag met een brandbom op een synagoge. De afgelopen weken was er een reeks aanslagen op Joden en Palestijnen in Israël. Israël en de Palestijnen beschuldigen elkaar ervan tot geweld aan te zetten. Er is veel geluk nodig om de landing van de onbemande verkenner filet vanmiddag te laten lukken. De verkenner moet rond half vijf landen op een komeet waar het vrijwel geen zwaartekracht is. En om de lander aan de komeet vast te maken wordt een harpoen afgeschoten. En de raketten die daarbij tegenwicht moeten geven, die blijken niet te werken. De zonde heeft een reis van twaalf jaar achter de rug. Het weer, Eerst wat zon, vanmiddag meer bewolking en af en toe lichte regen. Het is 12 graden. Morgen en vrijdag droog met vooral morgen zon. En in het weekend meer kans op regen. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat een korte file op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Er staat 2 kilometer file bij Muiden door een ongeluk. Wel zijn alle rijstoken inmiddels weer open.